Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Ouders krijgen meer invloed op de kwaliteit van de kinderopvang als het aan minister Kamp ligt. Zo wil hij ouders meer rechten geven om misstanden aan de kaak te stellen. Ook komt er een geschillencommissie. Er is op dit moment weinig concurrentie in de kinderopvang, vooral doordat de vraag veel groter is dan het aanbod. Kamp vindt dat het gebrek aan concurrentie en de lange wachtlijsten niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit. In de VS is een militair tot levenslang veroordeeld voor de moord op drie Afghaanse burgers. De 26-jarige sergeant leidde in Afghanistan een groep militairen die voor de lol burgers doden. Ze noemden zich het Kill Team. De sergeant zou de moorden hebben voorbereid en wapens bij de lichamen hebben gelegd, zodat het leek of het vijandelijke strijders waren. En nam ook vingers en tanden van de slachtoffers mee als trofee. UNESCO, de VN-organisatie voor cultuur, begint voorlopig geen nieuwe projecten meer. Het dreigt een tekort van tientallen miljoenen euro's omdat de Verenigde Staten geen geld meer geven. Washington stopte de contributie nadat de lidstaten van de UNESCO hadden ingestemd met het volwaardige lidmaatschap van de Palestijnen. Lopende programma's worden dit jaar nog afgemaakt, maar nieuwe projecten worden opgeschort. In de extra beveiligde inrichting in Vught zijn deze week alle sloten vervangen. Dat gebeurde onmiddellijk nadat was ontdekt dat de hoofdsleutel kwijt was. Ook is het toezicht verscherpt. De directie van de gevangenis heeft geen idee wat er met de sleutel is gebeurd. In de EBI in Vught zitten voornamelijk gevaarlijke en zware criminelen. In Nederland wordt vandaag massaal getrouwd omdat het de 11e van de 11e 2011 is. In veel gemeenten worden vanwege de speciale datum twee of drie keer zoveel huwelijken gesloten als op andere vrijdagen in november. Omdat het ook het begin is van het carnavalseizoen wordt in Breda getrouwd in het bijzijn van Prins Carnaval. Het weer nevelig, bewolkt en een enkele mistbank. Vanuit het zuidoosten steeds meer zon. Het wordt vanmiddag 7 graden in het noordoosten tot 12 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Sohoka van de ANBB. Op de A4 naar Den Haag staat 2 kilometer file bij Nieuw-Vennep. stuk langer is de file op de A12 in de richting Den Haag. Daar staat na een ongeluk tussen knooppunt Lunette en de Meern 7 kilometer. Bij de Meern zijn drie rijstroken dicht. Je kunt ook het beste bij knooppunt Lunetten omrijden via het knooppunt gorken over de A27 en de A15.